Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De moeder van de jongen die in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... gaat aangifte doen van doodslag. Dat zei haar advocaat Gerald Roethoff op tv bij Pauw en de Wit. De jongen van 15 werd zondag doodgeschoten nadat hij met anderen iemand zou hebben beroofd van een fatbike. Volgens Roethoff is zijn moeder er kapot van. De hulp aan pleegkinderen schiet tekort door gebrek aan goed leiderschap in de pleegzorg en de jeugdbescherming. Dat concluderen twee inspecties na onderzoek. De screening van pleeggezinnen is goed en medewerkers doen hun best, maar de werkdruk is te hoog en zorgverleners werken vaak langs elkaar heen. De politiek moet erkennen dat de rellen zaterdag in Den Haag rechtsextremistisch waren. Dat zei het hoofd van de AIVD, Erik Akerboom, gisteren tegen de Tweede Kamer. Er deden rechtsextremisten mee die bekend zijn bij de AIVD. Die mengen zich graag in geaccepteerde demonstraties om mensen mee te slepen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het geweld in Den Haag. De luchthaven van de Deense stad Aalborg is gisteravond gesloten omdat er drones waren gezien. Vier vluchten naar Aalborg, waaronder eentje van de KLM uit Amsterdam, moesten uitwijken of werden geannuleerd. Maandag gingen de luchthavens van Kopenhagen en Oslo al dicht vanwege drones. Een verstandelijk beperkte man is in Amsterdam urenlang vastgehouden en mishandeld en beroofd. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De man werd met messen bedreigd in een park. De daders eisten zijn ID-kaart, telefoon en pincode. De daders zijn spoorloos. Feyenoord is slecht begonnen aan de Europa League. De Rotterdammers verloren in Portugal met 1-0 van Braga. Het weer. In het noorden en midden wordt het een vrij zonnige dag. In het zuiden is er meer bewolking. In Limburg kan wat regen vallen.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 downright spiffy, yeah. two way. who they make it like it missed it. Come on. Hey, where the party at? Oh. Girls is on the way, but the talking all of that put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm.